Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Bij het steekincident in een bus in de Noord-Duitse stad Lübeck... zijn twee Nederlanders gewond geraakt. Een van hen ligt nog in het ziekenhuis. De Friese mannen zaten met twee vrouwen uit Friesland in de bus. De groep was op vakantie. Een Duitser van Iraanse afkomst stak vanmiddag in op passagiers in de volgepakte bus. Hij kon meteen worden opgepakt. Zijn motief is onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen dat hij was geradicaliseerd. Naast de twee Nederlanders raakten er nog acht mensen gewond bij het incident in Lübeck, van wie één zwaar gewond. Een Israëlische militair is op de Gazastrook doodgeschoten door Palestijnse militanten, meldt het Israëlische leger. Het is de eerste omgekomen Israëlische soldaat sinds maanden in het conflict. Er wordt vandaag over en weer geschoten. Na mortierbeschietingen vanuit Gaza heeft het Israëlische leger bombardementen uitgevoerd op doelen van de militante Hamas-beweging. Volgens Hamas zijn daarbij vier strijders om het leven gekomen. Het is onrustig in het gebied sinds Palestijnen elke vrijdag protesteren... om wat zij bezit gebied noemen terug te eisen. Het parlement van Bulgarije heeft de regering verboden om met andere Europese landen afspraken te maken over het terugnemen van migranten. Een motie daarover is door alle parlementariërs aangenomen. Onder meer Duitsland, dat veel migranten heeft opgenomen, wil dat het aantal vluchtelingen evenwichtiger over Europa wordt verspreid. Volgens het Europese Dublin-akkoord zou Bulgarije migranten moeten terugnemen... die via dat land de Europese Unie zijn binnengekomen. Bijna 3500 deelnemers van de 102e Nijmeegse Vierdaagse... hebben de afgelopen dagen moeten opgeven. Ruim 41.000 wandelaars hebben het wel tot vandaag volgehouden. Veel deelnemers en toeschouwers hadden vandaag wel last van de hitte. Sommigen vielen flauw in de brandende zon. Ernstige ongelukken zijn daarbij niet gebeurd. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuiden en zuidoosten enkele onweersbuien vallen. Morgen opnieuw vrij zonnig en opnieuw in het zuiden kans op een bui. Het wordt 25 tot 30 graden.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 DJ Dion Sydney. treat me right. Op jouw CFM voor DJ Dion Sydney. Live in the mix. Here we go. Thank pulling it off, I'm the reason you repeatedly be feeling the song. Yeah, they love me, cause they tatted me on. I see you never dabba too, can't tell me you're down. Clap, clap. I'm on a roll now. Clap, clap. Dancing on my own now. Clap, clap. Repeat after me, after me. Everybody get low now. Come follow me, come follow me. Come follow me, come follow me. Click on the beat, click on the beat. Come follow me, come follow me. Clap, clap. that moolah. Who gonna get things done? Who coming through with to make it look fun? Yeah, I'm doing my thing, I'm pulling the strings, and it's win everything. So kiss the ring, everybody bounce, move. I'm the proof. Hands in the air, know what you got to lose. I'm on a roll now, dancing on my own now. Repeat after me, after me. Everybody get low now. Come follow me, come follow me, come follow me, come follow me. Click on the beat, click on the beat. Come follow me, come follow me. I'm a freak to fans. See me now, do my dirty dance. Get down, use both my hands. Make a girl wanna leave a man. Wanna join, but you know you can't. I dance you. Clap, clap. I'm on a roll now. Clap, clap. Dancing on my own now. Clap, clap. He wanna leave with me, leave with me. I'm feeling back on my zone now. Clap, clap. Putting on a show now. Clap, clap. Everybody to the flow now. Clap, clap. Repeat after me, after me. Everybody get alone now. Come follow me, come follow me. Come follow me, come follow me. Click on the beat, click on the beat. Come follow me, come follow me follow me, come follow me. Come follow me, come follow me. Click on the beat, click on the beat. Come follow me, come follow me. zijn slow. in de house op jouw CFM Zandvoort. En alles mooie komt ook een einde. Twee uur lang. Jouw vrienden van de radio. DJ JK en DJ Dion Sydney. We bedanken jullie weer voor het luisteren. Volgende week vrijdag 9 uur sharp. Zijn weer bij je. Maak er dit weekend een mooi feestje van. weet zien we jullie gezellig bij Zandvoort Alive. Ja, ja. Dit was hier. Blijf gewoon lekker luisteren naar de overige programma's van CFM Zandvoort. En voor nu, een hele harde... het NOS nieuws van L.